Gert met het NOS-journaal. De Nederlandse horeca klimt hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS kwam de groei niet alleen door prijsverhogingen, maar werd er ook een stuk meer verkocht. Voor restaurants was dat voor het eerst sinds de economische crisis in 2008. De cafetaria's deden het het best. Daar groeide de omzet met bijna 8%. De omzet van cafés groeide met nog net geen 2% het minst. In de hoofdstad van Jemen, Sanaa, zijn vannacht zeker 28 mensen omgekomen. Volgens de jemenitische minister van Defensie was er een explosie in een wapenopslagplaats. Er waren vannacht op verschillende plekken in de stad gevechten tussen het leger en opstandelingen. Het huis van een stamleider die zich achter de opstandelingen heeft geschaard is volgens ooggetuigen zwaar beschadigd. Ook zou het hoofdkantoor van een tv-station van de oppositie zijn vernield. Er wordt in Jemen al dagenlang zwaar gevochten tussen het leger en opstandelingen. President Saleh weigert af te treden en heeft gezegd dat hij geen concessies zal doen. Bij het Haagse vervoerbedrijf HTM verdwijnen de komende anderhalf jaar 500 banen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten. De reorganisatie gaat in twee gedeelten. In eerste instantie verdwijnen banen van kantoorpersoneel, maar daarna worden er ook bij het rijdend personeel arbeidsplaatsen geschrapt. In Den Bosch is een hoogzwangere verdachte uit het ziekenhuis ontsnapt. De 35-jarige Servische werd niet permanent bewaakt en kon daardoor gewoon naar buiten lopen. De vrouw werd vorige week in Bokstel aangehouden. Daar zou ze de pinpas van een hoogbejaarde vrouw hebben afgepakt en op de vlucht iemand hebben aangereden. Normaal gaan verdachten naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen, maar er kon geen vervoer worden geregeld. Justitie ging ervan uit dat de vrouw, omdat ze hoogzwanger was en complicaties had, niet zou vluchten. Het weer vanmiddag bewolkt en buien. De wind komt van uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig aan zee en op de wadden krachtig tot hard. Het wordt 16 graden aan zee en 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de ringweg Amsterdam, de A10. In beide richtingen voor de Koentunnel files van 2 kilometer.